Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oranjes hebben flink verdiend aan de slavernij. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de overheid. Omgerekend naar de tijd van nu heeft de familie van Oranje Nassau... een half miljard euro verdiend aan de slavernij. Volgens de onderzoekers waren de Nederlandse staat en de Oranjes er doelbewust... langdurig en structureel bij betrokken. Een manifest tegen agressie en geweld heeft brede steun gekregen. Het initiatief komt van D66 en is mede ondertekend door de meeste fracties in de Tweede Kamer... en door organisaties van politiemensen, journalisten, leraren, juristen en zorgmedewerkers. Ze vinden dat er meer moet worden gedaan tegen haat en agressie in de samenleving. Griekenland heeft negen mensen aangehouden vanwege de bootramp bij het schiereiland Peloponnesos. Het gaat om Egyptenaren die zelf onder de ruim 100 overlevenden waren. Ze worden onder meer beschuldigd van mensensmokkel. De boot met migranten zonk begin deze week. Er zijn 78 lichamen geborgen, maar waarschijnlijk zijn er honderden doden gevallen. Het wrak is nog niet gevonden. Finland krijgt een rechtse regering. Twee grote rechtse partijen hebben een akkoord bereikt met twee kleinere partijen die ook conservatief zijn. Kandidaat premier is Petteri Orpo van de liberaal-conservatieve NCP. Hij wordt de opvolger van de sociaaldemocraten Sanne Marin die de oppositie ingaat. De formatie duurde elf weken, wat voor Finse begrippen ongebruikelijk lang is. De nieuwe regering is het ermee eens dat Finland in april lid werd van de NAVO. Burgemeester Halsema eist dat het Amsterdam Studentenkoor... een onderzoek naar misdragingen binnen de vereniging openbaar maakt. Anders dreigt ze de sociëteit te sluiten. Het koor raakte twee jaar geleden in opspraak... door misstanden bij de ontgroening van nieuwe leden... maar hield een extern onderzoek naar de gang van zaken geheim.